Het bedrijf, bekend van onder meer Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis, informeert vanochtend het personeel over de reorganisatie. Eerder schrapte Achmea al 2500 banen, maar de leiding wil nog eens 200 miljoen euro bezuinigen. Steeds meer klanten doen hun zaken via internet en ook verdient Achmea minder aan zorgverzekeringen en levensverzekeringen. In de eerste helft van dit jaar maakte de verzekeraar een netto winst van 123 miljoen euro. De nationale ombudsman Brenninkmeijer gaat onderzoek doen naar de traag betalende overheid. Er komt een meldpunt waar ondernemers kunnen klagen over de te laat door de overheid betaalde rekeningen. Volgens de ombudsman is het juist in de huidige economische situatie belangrijk dat het betaalgedrag van de overheid verbetert. Edwin de Roy van Zuidenwijn is blij met de bevestiging dat prins Bernard in 2000 een onderzoek naar hem liet doen. Premier Rutte heeft het onderzoek bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd heeft de ex-man van prinses Margriet nog wel vragen. Zo wil hij weten of zijn moeder en zussen ook zijn onderzocht. Bouke Vaatstra eist 250.000 euro schadevergoeding van Jasper S., de moordenaar van zijn dochter Marianne. Vaatstra's advocaat zegt in de Telegraaf dat zijn cliënt grote psychische schade heeft opgelopen door de moord. De advocaat heeft beslag laten leggen op de boerderij van S... die in april werd veroordeeld tot 18 jaar cel voor verkrachting en moord. In de Belgische plaats Kalmthout, over de grens bij Roosendaal, is een babylijkje gevonden. De moeder is meegenomen voor verhoor, meldt het laatste nieuws. De vrouw had gezegd dat ze haar kindje kwijt was. Agenten vonden het lijkje even later in een put. Het weer, is bewolkt. In de loop van de dag trekt wat regen of motregen over het land en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er een eh, handvol files ten noorden van Amsterdam en bij Rotterdam. Eerst eh, ten noorden van Amsterdam op de A7 richting Zaandam bij Purmerend 2. En verderop op de A8 richting Amsterdam bij het eh, Koenplein 2 kilometer. Bij Rotterdam op de A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 3. En aan de andere kant van de stad op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de afrit Spaanse polder en het knooppunt Ketelplein 2 kilometer door een kapotte bus. Twee rijstroken zijn er dicht. De N247 vanuit Horen naar Amsterdam Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Volendam en Broek in Waterland.